Dat is 10% meer dan in het kwartaal ervoor. Ook daalde de gemiddelde huizenprijs minder snel dan in voorgaande kwartalen. De NVM wijst erop dat er een bepaalde harde kern is... die te lang vasthoudt aan te hoge woningprijzen... en daardoor blijft de markt op slot zitten. De Belgische oud-premier Wilfried Martens is overleden. De christendemocraat was van 1979 tot en met 1992... met een kleine onderbreking premier. Daarna zat hij in het Europees Parlement... waar hij tot voor kort de grootste fractie leidde, de christendemocratische EVP... Een paar dagen geleden droeg hij het voorzitterschap over wegens gezondheidsproblemen. Wilfried Martens was 77 jaar. Voor de rechtbank in Amsterdam is de strafzaak begonnen tegen Badr Hari. De kickboxer staat terecht voor acht geweldsmisdrijven en een verkeersdelict. De zwaarste aanklacht tegen Hari is poging tot doodslag... voor de mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens een dancefeest. De Libische premier Zaidan is vanochtend uit een hotel ontvoerd... omdat hij te nauw samenwerkte met de Amerikanen. Dat zegt een Libische militie die de ontvoering heeft opgeëist. De groep verdenkt Zaidan ervan dat hij met de VS heeft samengewerkt... bij de arrestatie van een kopstuk van Al-Qaeda afgelopen weekend. Het is niet duidelijk waar Zaidan wordt vastgehouden. De meeste files in Nederland staan tussen de A20... tussen de afrit Krooswijk en knooppunt Terbrechtseplein. Het stuk snelweg bij Rotterdam staat bovenaan in de file top 10 van Rijkswaterstaat. De A50 tussen de Waalbrug en knooppunt Ewijk is gezakt naar de tweede plaats. En op 3 staat de A13 bij Rotterdam tussen de afrit Overschie en knooppunt Kleinpolderplein. Het weer, geregeld buien, vooral in het westen en zuidwesten. Daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 10 tot 12 graden. Ook morgen en zaterdag wordt het nat. Dit was het Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knopen Diemen en Muiden 2 kilometer. Op de ring A10 tussen knopen Koenplein en Hemhavens 2...